12 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Gitarist Dick Dale is overleden. Deel werd bekend door de film Pulp Fiction uit 1994. Quentin Tarantino gebruikte de gitaarriff uit Deels nummer Mr. Lou uit 1962 als introductie van de film. In de jaren 60 brak hij door met de groep Deltones in de VS... en trad hij regelmatig op in de Ed Sullivan Show. Dick Dale bleef tot op hoge leeftijd toeren en optreden... Hij overleed gisteravond op 81-jarige leeftijd. De NS start de dienstregeling morgen vroeg pas op... na de staking van het treinpersoneel. Een deel van de werknemers legt vanaf 6 uur s ochtends 66 minuten het werk neer... omdat ze ook vanaf hun 66ste met pensioen willen. Het spoorbedrijf zegt dat het vanwege de omvang van de staking beter is... om pas na 7 uur te beginnen met het opstarten van de dienstregeling. Reizigers moeten ook na die tijd rekening houden met vertragingen omdat de treinen na de staking nog op rangeerterreinen staan... duurt het nog een tijd voordat alles volgens de dienstregeling rijdt. Het dodental als gevolg van de orkaan in Zuidelijk Afrika... is opgelopen tot zeker 150. Volgens hulporganisatie UNICEF zijn waarschijnlijk duizenden mensen dakloos geworden. Gevreesd wordt dat het dodental nog flink oploopt... In Mozambique, Zimbabwe en Malawi worden nog honderden mensen vermist. Een Belgische duivenmelker is dankzij de veiling van een van zijn duiven miljonair geworden. Zijn postduif Armando heeft bijna 1,3 miljoen euro opgeleverd. De veiling begon al een week geleden en halverwege de week was al duidelijk... dat de opbrengst meer dan een half miljoen euro zou zijn. De afgelopen dagen ontstond een online biedingsoorlog tussen twee Chinese kopers... waardoor de prijs voor de vijf jaar oude duif tot boven de miljoen euro opliep. Het weer, vannacht opnieuw veel buien met kans op hagel en onweer.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 Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw Lately, I've been, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes. And we see what we've become. In the cold light of day we're a flame in the wind.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 Deeply hot, hot for the curves you got. Deeply dippy about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, let's set sail for seas of passion way you want.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 got confidence, you rise above. too real. And every time I feel I sabotage. everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds. fires, we just know that we'll be alright.